Michel Koenen met het NOS-journaal. Het demissionair kabinet wil begin maart de avondklok met drie weken verlengen... maar de middelbare scholen deels openen. Dat is volgens Haagse bronnen besproken in het katshuisoverleg. Ook mbo-scholen zouden één dag in de week open kunnen... en verder zouden kappers weer aan de slag mogen. er wordt ook nog gekeken of er iets mogelijk is met winkelen op afspraak. En voor hbo's en universiteiten zijn voor zover bekend nog geen versoepelingen in zicht. De politie heeft vanmiddag in het Vondelpark in Amsterdam een einde gemaakt aan een groot feest. Aan het begin van de avond waren er honderden feestgangers. Er werd gedanst en gezongen en de coronaregels werden niet nageleefd. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Britse artsen hebben zes tieners een tot leven gewekt donorhart gegeven. Dat was al wel eens gedaan bij volwassenen, maar nog niet bij kinderen. Donorharten die komen normaal gesproken van patiënten die hersendood zijn... maar bij wie het hart nog wel klopt. In dit geval ging het om harten die het niet meer deden... maar met een speciale machine weer op gang werden geholpen. In Amsterdam-Noord is het lichaam gevonden van de vrouw... die afgelopen nacht in een auto in het water belandde. Duikers waren de hele dag op, naar haar op zoek. Ook werd sonarapparatuur ingezet. de vrouw zat met haar kinderen in een de auto met Duits kenteken. De kinderen konden zichzelf bevrijden. Nou, volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met hen. Hoe de auto in het water terecht kwam is nog niet bekend. De politie zegt overal rekening mee te houden. Voetbal, voetbal excuus. In de eredivisie heeft koploper Ajax thuis met 4-2 gewonnen van Sparta. Haller scoorde twee keer voor de Amsterdammers. Eerder op de avond won PSV thuis met 3-1 van Vitesse... dankzij twee goals van Mario Gutsen. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden en bijna 20 in het zuiden van het land. Ook de dagen daarna droog en zonnig lenteweer.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 We gaan weer luisteren naar 15 tracks. En de eerste is van William Thompson met zijn nieuwe album River Flows. Daarna een, een, ja, natuurlijk weer een nieuw album. Want het gaat maar door met de nieuwe albums. Er komen toch elke week wel weer een stuk of 4, 5 eh, nieuwe bij me binnen via de post ouderwets via de post of via de e-mail. Eh, en, maar dit tweede album, ik ga er niet aan beginnen luisteraars, want het is niet uit te spreken. Nee, ik zou het absoluut niet weer eh, kunnen en het is, eh, gaan echt al lopen stotteren. Wat ik wel kan uitspreken is dat andere album waar ik het vorige uur over had van Christel Verraard, Lotus Dreams, track nummer 4 in deze lijst. En we sluiten af met Emerald Web en dat is de Starcade Tapes, de muziek van deze groep mensen tussen 1979 en 1982. En dat is een hele lange track, The Night Song. Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie track om mee af te sluiten.